Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. 20 jaar cel en TBS, dat is de eis tegen de man die nieuwjaarsdag 2019 in Rotterdam rapper Vijs zou hebben doodgeschoten. Het gebeurde na een ruzie in een café. Ook de broer van Vijs werd neergeschoten en raakte gewond. De man staat ook terecht voor het schieten op een auto op een afrit van de snelweg. Het OM wil hem zo lang mogelijk van de straat hebben. Trigger happy is een, een term die valt. En dat past eigenlijk bij het gedrag wat deze verdachte laat zien. Op het moment dat er maar iets gebeurt of iemand op zijn pad komt wat hem niet zint... is zijn eerste reactie zijn pistool pakken en schieten. Over twee weken doet de rechter uitspraak. En weer zijn er flink meer mensen positief getest op corona. Meer dan 5800. Slecht nieuws zeggen de ziekenhuizen. Die moeten nu in het hele land patiënten afbellen... om genoeg bedden vrij te houden voor coronapatiënten. Volgende week neemt het kabinet weer een besluit hoe het verder moet met de maatregelen. Minister De Jonge wil niet vandaag al op de rem trappen. Nou, daar wordt het beleid natuurlijk wel heel erg onrustig van. Als je eh, alle dagen opnieuw eh, weer je gereedschapskist opentrekt en weer nieuwe maatregelen treft. Zo moeten we denk ik niet eh, willen opereren. Wat we hebben aangegeven vorige week is dat het in de lijn der verwachting ligt... dat het aantal besmettingen nog zou gaan oplopen. Ook het aantal ziekenhuisopnames nog zou gaan oplopen. Maar als de cijfers dit weekend niet naar beneden gaan... dan wil de minister nog strengere maatregelen. De eerste divisiewedstrijd tussen de Graafschap en NAC Breda gaat morgen niet door. Zes spelers van NAC zijn positief getest op corona. De hele selectie en de staf van de club zit nu in thuisquarantaine. En een verkiezingsplannetje van GroenLinks dat vandaag een hoop discussie losmaakt. De partij stelt voor om iedereen die 18 wordt 10.000 euro te geven. Voor bijvoorbeeld een studie of het opzetten van een bedrijfje. Maar ga je dat ook echt doen als je 18 bent? Deze middelbare scholier denkt van niet. Ik denk dat er ook echt heel veel mensen zijn die het inderdaad nou ja, op een andere manier zullen uitgeven. Waardoor, waarvoor het dus eigenlijk niet bedoeld is. En ehm, ja, dus ik denk dat dat niet heel handig is dan krijg je het weer nog. Het is grijs, het regent en begint ook steeds harder te waaien. Morgen ziet het er een stuk beter uit. Af en toe zon, heel misschien nog een buitje en 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Ziekenhuizen in regio's met weinig besmettingen vinden het lastig om coronapatiënten op te vangen, terwijl de reguliere zorg nog doorgaat. Tabaksfabrikant Bet Niemeyer overweegt zijn checkfabriek in Groningen te sluiten... en de productie te verplaatsen naar Hongarije en Duitsland... vanwege de tegenvallende verkoop. In de Groningse fabriek werken 185 mensen. Voetballer Mario Götze is vanmiddag gepresenteerd bij PSV. Hij zegt dat hij naar Eindhoven is gekomen om weer te kunnen voetballen. Dat PSV nu een Duitse trainer heeft, Roger Schmid, heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld, zei Götze.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 We liepen samen door de wijk, was een vijf, we waren jong. Ik heb gedronken, wil je zien, dus ik bel je leed Ik ken al je vlekken en frikkels. Liefde is zo ingewikkeld. Kan beter niet bellen nu, maar je zit vast in mijn hoofd, is je sikkel. Kan je bek met mijn hand op je middel. Nu hebben we voor niks gebikkeld. Alle fights, beefs en gekibbel. Ben je verder gegaan nu in middel? Hoe loop ik ook zo door je meid zoals jij bij mij doet? Hey, al die mensen, ze zijn fake, ik kan niet blij doen. Voel me open en we zien wel wat de tijd doet. De wij doet, is bijna mijn seizoen. ik je je constant door En je Hart is gebroken in peace. Maar ik heb papier en fysiek. Life on the road is niet iets. Buffel ik ren ik stiep. Tipsy, dus ik bel je aan, Annalena. Ik ben ook alleen en niet alleen. Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als het leven nog grap Ik trouwens het probleem, Ja weet ook dat ik meer verdien.